Drie uur. moet met het RWS Journaal. Defensiepersoneel dat ziek is geworden door giftige verf krijgt een schadevergoeding. Dat zei minister Hennis tijdens een Kamerdebat over het gebruik van de kankerverwekkende chroomhoudende verf. Zeker 225 medewerkers van Defensie zeggen dat ze ziek zijn geworden doordat ze jarenlang werden blootgesteld aan de verf. Voor het eind van het jaar wil minister Hennis de schadevergoedingen hebben geregeld. De vergoedingen zijn voorlopig, omdat het onderzoek naar de chroomhoudende verf nog tot twee jaar kan duren. In Mali is voor de tweede keer ebola vastgesteld. Een inmiddels overleden verpleegkundige in de hoofdstad blijkt de ziekte gehad te hebben. Waarschijnlijk is ze besmet toen ze een zieke uit buurland Guinea behandelde. Het ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte is voor de zekerheid gesloten. Een arts die ook symptomen van de ziekte heeft is in quarantaine geplaatst. Amazon is vanaf vandaag ook actief in Nederland. De grootste webwinkel van de VS begint met de verkoop van 20.000 Nederlandse e-boeken via een Nederlandstalige website. De Nederlandse boekenwereld was al een paar jaar bang voor de komst van Amazon, dat bekend staat om zijn lage vergoedingen voor uitgeverijen. Volgens het Amerikaanse bedrijf is met de grootste Nederlandse uitgeverijen inmiddels een akkoord bereikt. In de VS verkoopt Amazon veel meer dan alleen boeken, maar of dat ook in Nederland gaat gebeuren is nog onduidelijk. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitzending van 100 militairen naar Afghanistan. Alleen de PVV en SP hebben grote bezwaren. Nederland gaat trainingen geven aan hoger personeel van de Afghaanse politie en het leger. Volgens minister Koenders is de missie veel meer dan eerdere Nederlandse bijdragen gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de Afghanen. Het weer nog. Vannacht zijn er wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen. Later in de nacht wordt het droger. De temperatuur daalt tot zo'n 8 graden. Overdag begint zonnig, maar smiddags en s avonds is er opnieuw wat regen. Het wordt ongeveer 12 graden.